Zes uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nabestaanden van Bas van Wijk zijn verbijsterd. Bas van 24 werd vorig jaar doodgeschoten op een strand in Amsterdam. Hij wilde voorkomen dat het horloge van een vriend werd gestolen. Vandaag deed de rechter uitspraak tegen de schutter Samir L.I. Al met al wordt hem naast de TBS met dwangverpleging een gevangenisstraf voor de duur van 9 jaar opgelegd. 9 jaar dus, en dat is veel lager dan de eis van 18 jaar. En dat heeft te maken met een fout van het Openbaar Ministerie. Dat is vergeten in sommige documenten de datum en de plaats van de schietpartij te noemen. Onbegrijpelijk, zegt de advocaat van de nabestaanden van Bas. Mijn cliënten zijn echt eh, eh, in, in totale shock. Die zeggen dit is zo'n ontkenning van wat er is gebeurd. Zo'n ontkenning van de twee zittingsdagen waarin waarin het alleen maar over die dag en die plek is gegaan. Ja, mijn cliënten die begrijpen dit niet. Waarschijnlijk komt er nog een hoger beroep in de zaak. Vanavond is het eindelijk zover de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam. Met publiek. De fans moesten allemaal een negatieve coronatest laten zien. En dus was het druk bij de testlocatie in de stad, zag Rijnmond. Het is wel een hele bijzondere gebeurtenis om zo meteen naar Ahoy te kunnen gaan. En dit trouwens ook is een bijzondere gebeurtenis, hè? Fantastisch. Mooie promotie voor Rotterdam ook direct. Als ik die rij zo kijk, honderden meters lang. Heb, je dat allemaal ervoor over? Ja, ja, dit hadden dus ze niet verteld. Maar was wel te verwachten natuurlijk. Ja, Songfestival is altijd wel leuk. Maar eh, nu je er ook echt naartoe gaat, is het toch wel eh, gelijk wat meer. En dan ga je het ook wat meer volgen. Het spektakel begint vanavond om 9 uur. Ryan Gravenberg is uitgeroepen tot talent van het jaar van de eredivisie. De Ajaxiet van 19 werd gekozen door een jury waar bijvoorbeeld bondscoach Frank de Boer in zat. Bij de prijs hoort ook dat je een kruifveldje mag laten aanleggen op een plek naar keuze. Het weer nog. Buien trekken vanavond naar het oosten weg en het blijft nog wel even zonnig. Vannacht 4 tot 9 graden. Morgen zon, wolken en af en toe buien met 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is heel veel vertraging voor het verkeer op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette staat 11 kilometer file met ruim anderhalf uur oponthoud. Komt door een ongeluk, er is een auto met aanhanger geschaard. In de aanhanger zat grind en dat ligt verspreid over de rijbaan. De rijbaan is dus dicht, dus het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De weg is waarschijnlijk tegen half zeven vanavond weer vrij. Door dat ongeluk staat het ook helemaal vast op de A28 bij Utrecht.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 Hoewel de liedjes op de plank zijn blijven liggen, zijn ze de moeite van het uitbrengen meer dan waard. Bovendien valt er de komende maanden nog veel meer nieuws te verwachten omtrent Cody. for way too long. I've been working way too hard and I am it's taking its toll on you. But tonight I'll make things right. by the fire with some candlelight and I tell you we're gonna do. Not going out, we're gonna stay right here at home until we're back on track. If you'll just give me this chance. Move the couch, lock the doors, socks move well on a hardwood floor. We're gonna dance. We're gonna dance. to the ground. down. town was a whole lot bigger. To tell the truth, I can't remember. I don't want that whiskey anymore. I don't need that whiskey. I don't want to miss you anymore. just want you right here in my arms. This old life's still trying to kill me. You're the only thing that's filled me. waren achtereenvolgens We're Gonna Dance, Rock and Roll en Me or You.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 Lemencia groeide op met het luisteren naar Loretta Lynn, George Jones, Waylon Jennings Johnny Cash en Boxcar Willie. Ladies Love Outlaws, oorspronkelijk een song van Waylon Jennings, is mijn favoriete track. Melanie Cannon en Jamie Johnson zijn ook te horen in deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. was a lovely child from West Tennessee. Leroy was an outlaw, hard and mean. One day she saw him staring and it chilled her to the bone. She knew she had to see that look on a child of her own. Cause ladies love outlaws like babies love stray dogs. Knees touch babies like a banker touches gold. And outlaws touch the ladies somewhere deep down in their soul. Bendu was a lady, blonde and built to last. Benny was no good guitar picker running from his past. She heard all the songs telling nothing but bad news. But she made her mind up, try to get them win or lose. Cause ladies love outlaws, like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. And outlaws touch the ladies somewhere deep down in their soul. Jesse liked Cadillacs and diamonds on her hands. Waymore had a reputation as a ladies' man. Late one night, her light of love finally gave a sign. Jesse parked her Cadillac and she took her place in line. Cause ladies love how oh, like babies love stray dogs touch babies like a banker touches gold. And outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Cause ladies love outlaws like babies love stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. And outlaws touch ladies somewhere deep down in their soul. Cause ladies love outlaws like babies love a bunch of stray dogs. Ladies touch babies like a banker touches gold. And outlaws touch the ladies somewhere Het door Porter Wagoner geschreven What Ain't To Be Just Might Happen is op single uitgebracht door de koningin van de bluegrass Rhonda Vincent. Hiermee konden ze haar nieuwe album aan dat deze zomer uitkomt. just a little bit lighter. Gonna look on the lonely days What is to be will be. What ain't to be just might happen. It don't do no good to worry none. Just turn your hair gray while you're young. Love can make you sing. Start your hands to clapping. What is to be will be. What ain't to be just might happen. your hands to clapping. What is to be will be. What ain't to be just might happen. What is to be will be. What ain't to be just might happen. De original van deze week. Down at the Twist and Shout is geschreven en opgenomen door Mary Chapin Carpenter. Het werd in juni 1991 uitgebracht en bereikte de tweede plaats in de country charts. Een jaar later werd ze beloond met een award voor deze song. see it tonight. Het is één van die huidige klassieke countryplaten die gemaakt zijn om oud te klinken. Maar één met dingen te zeggen die relevant zijn voor de huidige tijd. Katie Joe met de titeltrack van het album Pawn Shop Queen. Crossroads. Country tiptopper. van de maand. In 1983 kreeg Juice Newton een award en dat was in een periode dat het al een stuk rustiger werd voor haar. Toch kwam er in 1985 weer een opleving met You Make Me Want To Make You Mine, waarmee ze de eerste plaats in de charts bereikte. Nummer 1 Country Hit Zweden waar Ben Carbine en de 19-wheelers klaarstaan om ons te verrassen met Dixie Hart. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Lotte Walda is een avonturierster. Een zangeres die puur vanuit haar hart leeft. Gedurende Lotte's prille loopbaan als singer-songwriter heeft zij het muziek maken op de meest omvangrijke manieren verkend. Op diverse podia en festivals tot aan de straten van China. Toch begon het vertolken van liedjes relatief bescheiden. Op de oude Sint-Servaasbrug in haar voormalige thuisstad Maastricht. Sunrise is haar nieuwe single. changing with every movement. You can leave her for a while, return to find her in a different color. It might be hard to deny her, her light is everywhere you you choose to leave the path you're on with her, she will illuminate the order. Zo dadelijk meer van haar. Met More Than Friends. Maar nu eerst Deborah Parler. Ook een Nederlandse met haar debuutsingle Closing Time. but now it's Crossroads, Kees de Haan. Time after time, you almost slip your strong het blokje country uit eigen land. Chase Aaron en de Ranchers brengt een mix van cowpoke, western swing, rockabilly, blues, country en rock'n'roll. I Don't Care is daar een treffend voorbeeld van. is het favoriete album van de maand. Het album Honky Tonk Confessions bestaat eigenlijk uit vier delen. Vandaag trakteert Mickey Lementia ons op Don't Do As I Do, Do As I Say. I say lijfspreuk is dat je het verleden niet kunt veranderen en aan de toekomst kun je werken. Brian Kelly is het daar volledig mee eens. Op naar het tweede uur. spinning go Tomorrow ain't promised, this I know Some things change, others stay the same But one thing's for sure It can't change yesterday heart, you will see it's true.